Hij zat zo boerdevol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij melancholiek de troubadour. Voor ridders in de hoge zaal zong hij een stoere sterke taal. Een lang en bloederig verhaal, de troubadour. Maar ook het werkvolk uit de schuur hoorde zijn lied vol avontuur troubadour, de troubadour. En in de herberg van de stad zong hij een drinklied op het nat. Voor wie nog staan kon en wie zat, de troubadour, de troubadour.